In een groot deel van het oosten van de Verenigde Staten is het openbare leven totaal verlamd door een extreem zware sneeuwstorm. Om 5 uur onze tijd lag in de hoofdstad Washington al 71 centimeter sneeuw. Het is een evenaring van het record uit 1922, maar de storm is nog niet voorbij. Het verkeer is volledig tot stilstand gekomen, zowel in de lucht als op de weg. De luchthavens Washington, Baltimore en Philadelphia zijn gesloten. Op veel plaatsen is de stroom uitgevallen. Alleen in en om Washington zitten meer dan 200.000 huishoudens zonder stroom. In de loop van de avond zal de storm naar het westen wegtrekken. Rijkswaterstaat moet opnieuw verbeteringen aanbrengen in de Roertunnel op de A73. Ditmaal moeten ijzeren beugels worden aangebracht om hittewerende dakplaat op hun plaats te houden. Die dreigen door de inwerking van vocht op tien plekken naar beneden te komen. Begin januari werd al een loszittende plaat voor een deel weggehaald. Er is nu geen direct gevaar voor het verkeer. Daarom wordt met het aanbrengen van de beugels gewacht tot de eerstvolgende onderhoudsbuurt. Wanneer die is, is niet bekendgemaakt. De Roertunnel in de A73 werd twee jaar geleden geopend, maar moest daarna diverse keren weer dicht. Onder meer vanwege problemen met het beveiligingssysteem. In de Duitse Bundesliga is Bayern München in punten gelijk gekomen met koploper Bayer Leverkusen. Leverkusen, dat een beter doelsaldo heeft, speelde gelijk. Bayern won met 3-1 bij landskampioen Wolfsburg. Voor het elftal van Louis van Gaal was het de achtste overwinning op rij. Eind vorig jaar dreigde nog ontslag voor Van Gaal... toen Bayern in de Duitse competitie ver achterop raakte... en uitschakeling dreigde in de Champions League. Het weer, het is bewolkt en lokaal mistig. Er kan wat regen vallen. In het noorden mogelijk natte sneeuw.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 Deze week 16 stijgers in de lijst, geen enkele zitten blijven. 22 dalers en twee nieuwe binnenkomers. De platen die eruit gingen waren van Pink, Funhouse en Jordan Sparks. SOS, let the music play stijgen is in handen van Edward Maya. This is my life. Gaat 15 plaatsen omhoog. De Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. Zij zakken 9 plaatsen naar beneden en komen daardoor ergens halverwege in de lijst te staan. Het langst genoteerd, dat is Whitney Houston. Million Dollar Bill staat alweer 18 weken lang in de heetste lijst van Europa. Kijken we even achterom. 5 februari 1917. De Mexicaanse grondwet die eh, treedt in werking. 1958. De Amerikaanse luchtmacht verliest een atoombom voor de kust van Georgië. De bom is tot op heden nog steeds niet teruggevonden. op 5 februari 1965 is het de voetballer Stanley Matthews die zijn laatste wedstrijd in de Engelse hoogste klasse speelt. Waarom is dat nou zo bijzonder? Op dat moment was Stanley Matthews 50 jaar oud. Toen voetbalde hij dus nog in de Engelse hoogste klasse, de Premier League van het voetbal. De lijst van Europa gaat verder. Wij doen dat met de nummer 19, Alexander Burke met A Bad Boys.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 Alexander Burke met haar single Bad Boys. Vorige uur redden we het net niet om even het overzichtje nog te doen. Daarom doen we hem eh, nu maar even. Beyoncé met Radio, 15 weken in de lijst, succes 6 plaatsen naar nummer 30. 7 plaatsen winst voor All City. Fennel Twilight gaat van 36 naar 29. 28 is de voor Lady Gaga. Bad Romance gaat in de 11e week 7 plaatsen naar beneden. Jamie Cullum, Don't Stop the Music, twee weken in de lijst van 31 omhoog naar 27. Britney Spears met Tree zakte één plekje in haar 13e week van 25 naar 26. Vorige week nog op 33. Melanie Fiona, It Kills Me. Van 33 gaat zij omhoog naar nummer 25. David Guetta One Love levert vier plaatsen in. Gaat van 20 naar 24 in eh, zijn tiende week alweer. September, Because I Love You, vorige week nog op 18, deze week naar 23. Caro Elmerad, een Night Like This gaat 6 plaatsen omhoog naar 22. Dat alles in haar derde week alweer. De nummer 21 was voor Rihanna. Russian Roulette gaat in de 13e week van nummer 15 naar 21. Ze heeft wel eens eh, betere platen gehad die in de 13e week gewoon nog in de top 10 stonden voor Rihanna. Het, het is geen slecht plaatje, maar ze zakt toch eh, langzaamaan verder naar beneden. Op nummer 20 hoorden we ook nog Mary J. Blight. I en Net voor het nieuws van 4 uur kwam die voorbij. Vier weken in de lijst van 23 omhoog naar nummer 20. Net Alexander Bourquet. 7 plaatsen winst dus naar de nummer 9. 10. We gaan verder met de nummer 15. Die is in handen van, ik denk, de oudste van het stel. Ik heb het natuurlijk over de dame Madonna. Revolver staat alweer 5 weken in de lijst en gaat van 17 naar nummer 15.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 keer dat hij vandaag voorbij komt. Robbie Williams. Nu met zijn single You Know Me. Met die single staat hij ondertussen alweer eh, vijf weken in de lijst van Europa. Vorige week nog op nummer 19. Deze week gaan er nog eens zeven plekken vanaf en komt hij dus terecht op eh, nummer 12. Ondertussen alweer kwart over vier. Tijd dus voor een stukje shownieuws. Dr. Eh, Conrad Murray die wordt woensdag in Los Angeles aangeklaagd voor doodslag. De lijfarts van Michael Jackson wordt beschuldigd van het toedienen van een dodelijke hoeveelheid van de pijnstiller Propofol aan de popster. Het te lasten leggen van doodslag is niet eh, officieel aangekondigd, maar er zijn sterke indicaties dat het echt staat te gebeuren. De advocaat van Murray laat weten dat zijn cliënt daarop is voorbereid. Murray zal zich in het geval van officiële zaak aanklagen melden bij de autoriteiten. En volgens de verwachting wordt Jackson's lijfarts aangeklaagd dus voor de doodslag. Jackson huurde Murray in mei in als persoonlijke arts. De popster gebruikte Propofol, dat zijn arts via een infuus toediende als slaapmiddel. De dosering luistert erg nauw, waardoor overdosis dus erg gemakkelijk blijkt te geven. De persbericht kwam geloof ik eh, dinsdagavond uit of zo. Ondertussen is er alweer van alles gebeurd rondom die popster en zijn arts. Eerst had hij zich wel aangegeven, toen eh, toch maar niet bekend dat er wat gebeurd was wordt vervolgd, ben ik bang. Renate Verbaan die verwacht haar tweede kind alweer. Ze is deze zomer uitgerekend en vanwege de zwangerschap stellen Verbaan en Winston Gesterovic hun huwelijk nog even uit. De twee prestatoren zouden deze zomer in het huwelijksbootje stappen, maar Verbaans tweede zwangerschap is voor het stel een reden om het feest nog even uit te stellen. Renate is inmiddels ruim drie maanden in verwachting. Ze is deze zomer uitgerekend. En trouwen met een enorme buik, dat wil ik niet. Aldus Renate Verbaan. John Mayer, die is de eh, broertje niet. De singer en songwriter die gaf dinsdag namelijk een gratis concert weg aan studenten van de University University South Carolina en Columbia. Via Twitter kondigde hij zijn concert aan. USC Students, kom vanavond allemaal naar ons kijken en doe dat gratis, schreef Mayer op zijn Twitterpagina. studenten konden de kaartjes ophalen bij de sociëteit, waarna ze twee uur later op de campus mochten genieten van het liedje van de liedjes van de 32-jarige zanger. De organisatie liet eh, aanvankelijk weten dat er maar 200 tickets beschikbaar zouden zijn. Maar zo'n 500 studenten maakten uiteindelijk toch hun opwachting om eh, even gezellig mee te zingen met eh, John Mayer. En wij gaan gewoon meezingen met Jason Mraz.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 Mary J. Blige, I Am, van 23 gaat ze omhoog naar nummer 20. En dat alles in de vierde week. Alexander Bourquet met Bad Boys gaat 7 plaatsen omhoog. Ook zij staat 4 weken in de lijst. Jamie Cullum I'm all over it. 16e eh, vorige week, deze week zakken naar 18. Dat alles in zijn negende week. De Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. Ja, ze zijn er bijna. 17e nu, 20e is natuurlijk halverwege. Dus eh, ze, zitten er bijna. Kijken of ze daar dan lang blijven staan of zo. Ik weet het niet. 15 weken in de lijst. Zakken dus van 8 naar 17. Daarmee de snelste dalen deze week. Snow Patrol, Just CS, 11 weken in de lijst van 14 zakken naar 16. Madonna met Revolver. 5 weken in de lijst van 17 omhoog naar 15. Owl City, Fireflies. 9 weken in de lijst van 7 gaan ze naar 14. Ook 7, maar dan 7 weken in de lijst. Jay Sean, Lil John en Sharp Hall, Do You Remember, zakt van 10 naar 13. Robbie Williams, You Know Me, 5 weken in de lijst van 19 naar 12. Eh, en Jason Mraz met Butterfly gaat dus van 13 eh, naar nummer 11 toe. En dat alles doet hij in zijn eh, negende week. En op nummer 10 vinden we dan Joe Mayer. De man die dus een gratis concert gaf aan de studenten van de South Carolina in Columbia. Who Says zakt in zijn tiende week van 6 naar uh, nummer 10. Die zal hem ook gewoon even over. gaan vinden met de prachtige single van Alicia Keys. Try Sleeping With A Broken Heart. Vijf weken in de lijst van Europa. Van 12 gaat ze drie plaatsen omhoog naar nummer 9. Alicia Keys. you know this. Tougher than a lion, ain't no need in trying. I live with a sky in, yep, you know this. Never lying, truth teller. That Rihanna rain just won't let up.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 Maar volgens mij hebben we gewoon Rihanna met Hart gedraaid. Nou, in ieder geval... ZFM, eh, Westkust, weerbericht. Er is denk ik ergens iets, eh, iets misgegaan. Maar vandaag heeft de wolk in de overhand en valt er enige tijd regen en motregen. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en de temperatuur stijgt naar een maximale 6 graden. Vanavond is er nog kans op wat regen, maar die regen die trekt langzaamaan naar noordoosten weg. En komende nacht blijft het dan ook droog. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten is overwegend matig verkracht. temperatuur daalt naar ongeveer 2 graden boven het vriespunt. Morgen zijn er weer wolkenvelden, maar zo nu en dan is er ook wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en bij een overwegend matige oost- tot noordoostelijke wind stijgt de temperatuur in de middag naar de maximale 5 graden. Zaterdagavond en zondagnacht heeft de bewolking weer eh, de overhand. Het blijft wel eh, droog gelukkig. wind waait uit noord tot noordoosten is zwak tot matig verkracht. De temperatuur daalt nog ongeveer een graden boven het vriespunt. Zondag is het ook bewolkt, maar dan blijft het wel de hele dag weer lekker droog. Gaan we even kijken hoe het op de weg is. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen Noord en knooppunt Diemen daar 2 kilometer. Diezelfde A1, zelfde kant op nog een keer Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Diemen en Muiderslot. Daar vind je nog eens 3 kilometer. A4 Delft richting Amsterdam tussen Sloten en Knopen de Nieuwmeer 2. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knopen de op en Knopen de Rotterpolderplein. Daar 4 kilometer. Ring Amsterdam Watergasmeer richting de Nieuwmeer tussen Nieuwdam en Knopen het Koenplein 4. Diezelfde ring Koenplein richting Watergraafsmeer tussen Osdorp en Knopen de Nieuwmeer 3. Watergraafsmeer richting de Nieuwmeer tussen Knoop het Amstel en Oud-Zuid 3. En de laatste op de ring van Amsterdam, de Nieuwmeer richting Koenplein. Tussen Osdorp en Knopen het Koenplein, daar staat nog eens 5 kilometer achter elkaar. Ladies and gentlemen, let's go! Hit it! Wij gaan er toch maar gewoon verder met de lijst die we voor ons hebben staan. Dan komen we namelijk bij de nummer 7. Die is in handen van Edward Maya. This Is My Life gaat in zijn derde week van 22 omhoog naar nummer 7.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 Vorige week nog op nummer 11. deze week uh, eh, snoept hij er aardig van plekken vanaf en gaat hij door naar nummer 5. Daarvoor die zingen van Lady Gaga en Beyoncé Telephone. Zeven weken staan die nu in de lijst. Die gaan van uh, eh, 9 omhoog naar nummer 6. De nummer 1 van vorige week. Dat is de nummer 4 van deze week. 9 weken lang staan in de lijst Ina en Bob Taylor. Deja Vu zakt dus van de hoogste tree naar een uh, tree buiten de top 3. Eigenlijk helemaal geen tree meer natuurlijk. De nummer 4 van deze week. die eerst onder de naam van Bob Taylor uitgebracht zou worden, Deja Vu. Ja, toen werd zo, eh, Ina zo bekend in Europa dat ze van nou, we noemen het Ina en Bob Taylor Deja Vu. En die plaat die eh, werkt gewoon, De vraag is alleen, hoe doet hij het in de... Eh, de enige echte Nederlandse top 40. Daar twee nieuwe binnenkomers. Op 38 voor, uh, voor Bitter or Worse. Anouk, nieuw binnen dus op 38. 35 is voor Caroline Laya, I'm Not Over. De top 10 beginnen we dan ook weer met Anouk, maar dan met Woman. 14 weken in de lijst en ze verdubbelt haar positie. Van 5 gaat ze naar 10. In The Name of Love, Ray en Anita. 3 weken in de lijst van 19 omhoog naar 9. Vorige week op 9, deze week naar 8. Ina en Bob Taylor, Deja Vu. De 11e week stijgen ze weer een plaatsje. Just Say Snow Patrol. 18 weken in de lijst, blijft zitten op nummer 7. Een broodje bakpauw van de Opposites. 8 weken in de lijst van 3 zakken ze naar 6. Vorige week op 6, deze week naar 5. IAS met replay 4 weken in de lijst. TikTok van Kisha 15 weken in de lijst blijft zitten op nummer 4. No Surrender van Keen 13 weken in de lijst van 10 omhoog naar nummer 3. De Empire State of Mind JC en Alicia Keys blijft zitten op 2. 16 weken alweer in de lijst. En de nummer 1 is nog steeds in handen van Fireflies All City. 10 weken in de lijst en nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. We gaan de top 3 in van Europa. Het doen met de plaat <laughs> volgens mij al gehoord hebben net. Ik was even weg, ik moest even wat dingen doen. Ik heb terug idee, nou, volgens mij was dit niet Alicia Keys, maar was dit gewoon Rihanna met Heart. Yeah, yeah, yeah. En volgens mij heb ik inderdaad gelijk gehad. Maar ik kan ook niet wat anders draaien. Want ik denk, ik ga Alicia het kies draaien. En dan krijg ik exact hetzelfde mp3'tje voor me kiezen. Oh, de techniek staat immers voor niks. Volgende week zet ik het helemaal recht met je. Dan hoor je echt de zingen van Alicia Keys. Oh, nu eerst Rihanna met Hard.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 Vorige week moesten ze nog genoegen nemen met een nummer 3 positie. Deze week gaan ze een plek omhoog naar 2. De For Reanimate Heart, vijf weken lang staat ze alweer in de lijst van 4, gaat ze omhoog naar 3. Ina Bob Taylor, Deja Vu en IAS met Replay. Dat zijn de nummers 4 en 5 van deze week. De ene afkomst er vanaf nummer 1, de andere komt vanaf nummer 11 in één keer dus naar eh, nummer 5 toe. Lady Gaga Beyoncé Telephone. Nummer 6, 7 was voor Edward Maya. This is my life. En nummer 8 is er dan uh, Jason Derulo. What did you say? Alicia Keys tries Sleeping with a Broken Heart. Vijf weken lijst van 12 omhoog naar 9. En John Mayer, Who Says, was de nummer 10 van deze week. De vraag is natuurlijk, wie is dan de beste plaat van Europa? Die is van Cheryl Cole. 10 weken heeft ze erover gedaan, maar ze heeft nu eindelijk die felbegeerde nummer 1.